Mariette Krol met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF en voetbalbond KNVB roepen de Tweede Kamer op... om het sporten bij amateurverenigingen voor iedereen mogelijk te houden... zonder corona-toegangsbewijs. Vanaf zaterdag moeten sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar... in een sportcomplex een coronapas laten zien... hebben premier Rutte en minister De Jonge de afgelopen avond bekendgemaakt... op de coronapersconferentie... NOC-NSF en de KNVB vinden dat een verkeerde maatregel... De directeur van NOC-NSF noemt het praktisch onuitvoerbaar... omdat er tienduizenden sportverenigingen zijn... die dan allemaal gecontroleerd zouden moeten worden. Bovendien ontmoedigt het het sporten... wat voor de gezondheid juist erg belangrijk is, zeggen de organisaties. Het aantal vakbondsleden blijft dalen. Het zijn er dit jaar 98.000 minder dan in 2019. Een daling van 6 meldt het CBS. In ruim tien jaar tijd is het aantal vakbondsleden gedaald naar anderhalf miljoen. Sinds 1966 waren het er niet zo weinig. Vooral oudere werknemers zijn lid van een vakbond. Ruim een vijfde is zelfs 67 jaar of ouder. De afgelopen jaren hebben de vakbonden zich vooral sterk gemaakt... voor betere regulering van flexwerk. Daar profiteren juist jongere mensen van. Veel mensen zeggen geen lid te zijn van een vakbond... omdat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. In de Champions League heeft FC Barcelona gewonnen van Dynamo Kiev. In Kiev werd het net als vorige week in Barcelona 1-0 voor de Catalanen. Barcelona verloor zijn eerste twee poolwedstrijden kansloos... maar is in groep E nu opgeklommen naar de tweede plaats achter Bayern München. De Duitsers wonnen vanavond met 5-2 van Benfica... en zijn al zeker van de volgende ronde. In groep F gaat Manchester United nog aan kop. De Engelsen speelden met moeite gelijk tegen Atalanta. Het werd 2-2. Villarreal steeg naar de tweede plek... dankzij een 2-0 overwinning op Young Boys. Het weer opklaringen. Het koelt vannacht af naar 1 tot 4 graden. In de loop van de nacht kan er dichte mist ontstaan.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 Oh, mamma, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can wait to drink your brain. I'll give the secret if you let me get a taste. Don't need a limit, I will cross the line again. Oh, mamma, mamma mia. Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause I love when you sing out loud Oh mama, mama Zandvoort, op 106.9 CFFM Didi na na na So one thing.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 Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou niet. como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así.